Ja. Eh, ik, vond het eh, wel heel erg leuk dat wij het even over het eh, systeem hadden. Maar <laughs> ik, ik hoor nu niks. Geen muziek. Geen nieuws. Zou er ook nieuws zijn eigenlijk, Marcus? Weet je dat? Er is wel nieuws, knik jij. Dus goed. het, <laughs> is echt, het <laughs> heel erg... Ja, mensen, dat, dat kan gewoon gebeuren. dat hij niet werkt. Wat, wil je zeggen, ja? Ja, dit, eh, ze hebben een nieuwsbestandje weten aan te leveren... wat echt, echt stuk is. Dat zou heel goed dus kunnen. ik loop heel even naar boven om dit te fixen. Eh, dat lijkt mij een goed plan. Dan eh, ga ik nog even iets gezelligs doen. Want, dan, want ja, weet je... Nou, ik heb wel wat gezelligs gevonden hoor. Want wat dat er gaat, komt dat helemaal goed. Ehm, want ja, ik hoop straks dat Nashville Radio natuurlijk nog gewoon bezig is. Uh, nu eh, eh, lukt het even Goedenavond, ik ben Thomas ja, en Ja, is nieuws! nieuws! Het kabinet denkt erover om vanaf volgende week de koopavond te schrappen. Het heeft te maken met het aantal nieuwe coronabesmettingen. Dat is de laatste dagen weer behoorlijk omhoog geschoten. En het kabinet wil daar snel iets aan doen, zegt verslaggever Ron Vrezen. En wat ze in ieder geval willen is dat er dan maatregelen komen als dat nodig is... die zorgen dat het s'avonds nog stiller wordt op straat... En dan moet je denken aan het schrappen van uh, koopavonden... of toch ja, ook weer het eerder sluiten van eh, de horeca. Er zou ook zijn gesproken over een avondklok... maar dat zou juridisch te ingewikkeld zijn. Het kabinet denkt trouwens dat het nog wel even kan duren... voor we van alle maatregelen af zijn. Eerst moet er een vaccin zijn en dan moeten genoeg mensen zijn ingeënt. Mogelijk duurt dat alles bij elkaar nog wel anderhalf jaar de belangrijkste tv-prijzen van ons land worden vanavond uitgereikt. De Televisier Awards. In de categorie Beste Presentator waren André van Duin, Bo van Ervendorens en Tim Hofman genomineerd. De winnaar is van televisiester, televisiester presentator Tim Hofman! Tim Hofman! Bij de vrouwen won Chantal Jansen. Zij is dus de beste presentatrice. De politie in Den Haag heeft opnieuw mensen opgepakt die stonden te demonstreren bij de Tweede Kamer. Het protest tegen de coronawet was niet aangekondigd en de politie heeft mensen meerdere keren opgeroepen om weg te gaan. Toen dat niet gebeurde werden de demonstranten opgepakt. gebeurde gisteren ook al. Duizend Amsterdammers konden vandaag meeeten van de grootste Andijvisstampot ter wereld. Chefkok Robert Kranenborg maakte 500 kilo van het spul in één enorme pan. Ik ben een enorme liefhebber van eh, zeg maar deze klassieke Nederlandse keuken. Zowel alle stampotten. Op het moment dat je daar eh, aandacht aan besteedt is dat eh, waanzinnig lekker. De enorme pot werd gemaakt om de aardappeloogst te vieren. Want zo'n oogst is niet altijd vanzelfsprekend, zegt deze boer. De oogst is eigenlijk het slotstuk. Dan zie je of het resultaat heeft gebracht en ook het resultaat dat je wil. En tot die tijd, tot die oogst, ja, zit je eigenlijk toch ook als boer in onzekerheid. Dus als het al gelukt is, dan is dat, eh, is het altijd wel een feestje.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 Dus ehm, we zijn weer heel gevarieerd bezig deze keer. Bluegrass, daar gaan we nu voor jullie draaien. Van een groep van een album in 2018 nog genomineerd als in de categorie Best Bluegrass Album. En dit is de nieuwe single van hen. Wood and Wire en Home and będę będzią. gone MP3. Old Tommy went And I don't know where I should be. I don't know where I can go. Where they gonna have J.D. Play soon for single Wood and Wire and Home and the Banjo. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen met muziek van Anne Christendordal. Dit is haar nieuwste single Wasting My Time. Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. Dat was de nieuwe single van Hardy. Altijd een lekker stukje country geweld. Um, we gaan wat Americana voor jullie draaien. Van het nieuwe album Aftermath van deze zangeres... die ook Americana muziek maakt. Voor de productie van dit album nam zij Butch Walker in de arm... die ook al gewerkt heeft met onder andere Taylor Swift. En nu vraag je eigen af over welke zangeres heb ik het. Over Elizabeth Cook. Dit is Perfect Girls of Pop. Watching yourself was nieuwe muziek van Elizabeth Cook. En van nieuw gaan wij naar wat oudere muziek. Daarvoor gaan we naar 1976. Met muziek van Chip Taylor. Deze zanger schreef, schreef en produceerde al liedjes vanaf 1959. Artiesten als een Emmylou Harris en een Willie Nelson hebben nummers van hem opgenomen. In 1976 scoorde hij zijn enige solo-hit in Nederland met de single Same Old Story. Well, rights and wrongs and songs on both sides. And each day finds me changing points of view. And one says, You got to hurt to know the feeling. And another's fighting feelings to get through. And I'm tired of hearing that same old story about where you gotta stand to feel your pain. These days it's hard to find help us helpless fools out of the rain. And my daddy was a golf pro up in Scarsdale. And he worked his tail off six days a week. He can't plant no taters with your golf club. But them city boys would listen when he'd speak. And I'm tired of hearing that same old story gotta stand to feel your pain. And there's a truck stop on the wrong side of glory. And it's filled with fools waiting for a train. Get it, Joe? some cowboy singing about his Indians wore freebore pre-faded jeans. Like he thinks that there's a chance we wouldn't win again. If the whole world understood the song he sings. And I am tired of hearing that same old story. About where you gotta stand to feel your pain. And I listened, but he never did assure me that he wasn't selling wholesale turquoise rings. Now the troops have all withdrawn from Southeast Asia, and the Swiss banks got the bullion left by two. And we've rescued every blessed soul for saving. And we'll adopt the ones that look like me and you. story. And I wonder if I'll always feel the pain. God bless the ones that don't do so much for those that do. God damn the ones that keep this world insane. dat was Chip Taylor met Semel Story. En we gaan nu naar Nashville Legends. En Joop, we gaan het deze keer over hebben? We gaan het hebben over de man geboren als Merle Ronald Haggard op 6 april 1937. Inderdaad, Merle Haggard. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. In de jaren 60 was hij een van de belangrijkste vertolkers van de Bakersfield Country Sound. Haggard wordt wel beschouwd als een van de invloedrijkste songwriters in de countrymuziek sinds Hank Williams. Hij zingt over onderwerpen zoals gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk, waarvan een hoop voortkomt uit zijn persoonlijke ervaringen. Dat Merle een grote invloed was op andere artiesten kan je wel zien aan zijn hit Today I Started Loving You Again, want dat werd opgenomen door maar liefst 400 andere artiesten. Today I started loving you again. Merle's vader overleed toen hij negen was en had een moeilijke jeugd en zat diverse keren in de gevangenis. Tijdens een van deze verplichte logeerpartijtjes in de San Quentin State Prison zag hij een optreden van niemand minder dan Johnny Cash.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 Zijn eerste opname nadat hij eh, uit San Quentin kwam. In 1960 was de single Singing My Heart Out voor het platenlabel Telly in 1961. Het werd helaas geen groot succes. tijdens eh, een optreden in de Win Stewart Show in Las Vegas... hoorde Merle Win het nummer zingen Sing a Sad Song. Merle vroeg aan Win of hij het nummer mocht uitbrengen en dat mocht. En dat werd zijn eerste nationale hitje in 1964. 1965 had hij zijn eerste top 10 hit, My Friends Are Gonna Be Strangers, geschreven door Liz Anderson en dat was de moeder van Lynn Anderson. all my friends are gonna be strangers. I'm all through, ever trusting. My Friends Are Gonna Be Strangers werd dus geschreven door Anderson. En Merle vertelde in een interview dat hij zich herinnerde dat hij werd omgebracht om naar het huis van Anderson te gaan om naar wat liedjes te luisteren. Iets waar hij totaal geen zin in had, maar toch gegaan en zich voorbereidend op een doodzaaie middag. Maar moeder Anderson ging zitten achter haar pomporgeltje en gooide de ene na de andere hit eruit. Zo nam Merle een tweede nummer op van Anderson. I'm a Lonesome Fugitive. En dat werd zijn eerste nummer 1 hit. like A fugitive must be a rolling stone. Merle's carrière werd een zeer indrukwekkende en een die van grote invloed zou zijn op de vele artiesten die hem volgden. In 1977 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en in 1994 in de Country Music Hall of Fame. En in 1997 ook nog eens in de Oklahoma Music Hall of Fame. Hij was vijf keer getrouwd. Bij zijn eerste vrouw had hij vier kinderen en bij zijn vijfde vrouw had hij er twee. Merle overleed op zijn 79 ste verjaardag. Wat een verjaardagscadeautje aan een longontsteking. Maar zijn muziek blijft voor altijd. Dit is de national Legend van deze week.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 We were dreamers and paving a long road ahead. Love felt so strong and nothing stood in our way. We got married a Sunday you make. Sometimes the law of progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. en Remember the Rain. En ik hoop echt dat er binnenkort nieuwe muziek van haar gaat komen. Want ik vind dit een hele leuke zangeres. Country gewoon uit Nederland. Ehm, we gaan verder met de nieuwe single van Adam Wakefield, Casey James en Craig Wayne Boyd. Oftewel Texas Hill, dit is Easy on the Ice. My mama didn't raise voor de maandartiest. Ik had de afgelopen week had ik een poll op Facebook staan. En eh, daar is eh, behoorlijk op gestemd. Er kon gekozen worden tussen Tammy Wynette en John Denver. En eh, ja, John Denver is de maandartiest voor oktober geworden. Je gaat elke show ga je muziek van deze meneer voorbij horen komen. Deze zanger wiens carrière in de jaren 60 begon... en diverse awards op zijn naam heeft staan. In 1967 had John een paar zelfgeproduceerde demo's opgenomen. Eén daarvan was Baby, I Hate To Go Producer Mike Okoen hoorde het nummer en liet, het, liet de versie aan het eh, trio Peter, Paul en Mary horen.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 John Denver en Living on the Jet Plane. En heb je nu zelf een favoriet nummer van John... en wil je in het item maandartiest voorbij horen komen deze maand... dan eh, mag je dat natuurlijk mailen naar uh, ehm, info.nashvilleradio.nl of stuur een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 844375 En al deze informatie is ook op de website van nashvilleradio.nl te vinden. Gaan we verder met een nieuwe single van Tim McGraw van zijn recente album Here on Earth. It is hard to stay mad at. something I laugh at. You're hard to stay. zijn nieuwste single Hard to Stay Mad At. En van nieuwe muziek gaan we weer naar oud, want we wisselen wat af hier bij de Nashville Radio Show. En daarvoor gaan we naar 1978. En dat doen we met Blanket on the Ground. Hier is Billy Joe Spears. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Come and look out Remember back when love first found us? We'd go slipping. Ghost Tattoo van Kristin Granger en True North. Dit kwartet uit Oregon timmert al een aantal jaar aan de weg en heeft in juni van dit jaar dit album uitgebracht. Het album zit vol met vrolijke, door folkmuziek geïnspireerde bluegrass muziek, dus dat belooft wat. Je gaat twee keer luisteren naar een nummer van dit album achter elkaar. Keep the river on your right and when no one's around. Dit is het Nashville Spotlight album. Mid-October geese are flying over, headed for the coast. But you're not here, and it seems this time of year is when I feel it most. heaven, well, it never resonated back in Sunday school. on a windy mountain ridge and on a riverbank with you. When melancholy gets into my way, I remember what you used to say. Keep the river on your right. You can't go wrong with the river on your right. And if you've lost your way and you're running out of daylight, keep the river on your right. trees against an endless sky. Despite it all, every leaf must fall just like you and I. And if there is a heaven, I bet you got your campsite all staked out. If there is a heaven, I bet you play that country station way too loud melancholy gets into my way. I remember what you used to say. Keep the river on your right. You can't go wrong with the river on your right. If you've lost your way, you're running out of daylight. Keep the river on your lost your way and you're running out of daylight. Keep the river on your ride. Keep the river on your ride. Keep the river on your ride. Dit is het Nashville Spotlight album. but it makes me cry. I laugh right out loud. It's a song that I sing when there's no one around. This is the girl that nobody sees. She wears all my old clothes. She looks just like me, and if she learned to fly, she'd never touch down. She's the girl that I am when there's no one around. It's four in the morning, I'm lying in bed with a tape of my failures playing inside my head. Hard knocks and heartaches, things I don't know. Listen and wonder, where will it go? This is a glimpse of a child within. He's so immature, he's still my best friend, he's just one of the boys. He gets lost in the crowd He's the kid that I am when there's no Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment.